Moutscheurs met het NOS Journaal. Terreurorganisatie Lamita geëxecuteerd. Dat gebeurde afgelopen vrijdag in de buurt van de Syrische stad Raqqa. Dat melden burgerjournalisten daar. De Nederlanders zouden een conflict hebben gehad met Iraakse IS-strijders. Ze hoorden bij een Nederlandse brigade van ongeveer 75 man, zeggen de burgerjournalisten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid kan nog niets bevestigen. Marokko gaat uitgeprocedeerde asielzoekers uit Duitsland sneller terugnemen. Dat heeft het land beloofd tijdens een bezoek van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. Het gaat vooral om Marokkanen zonder reisdocumenten die in Duitsland bijvoorbeeld doen alsof ze uit Syrië komen. Het uitzetten van uitgeprocedeerde Marokkanen gaat tot nu toe moeizaam. Marokko weigert vaak burgers zonder papieren terug te nemen. In Spanje is een groep van 82 mensen gered uit een ingesneeuwd bergstation. Onder hen waren jonge kinderen. De groep zat op een hoogte van 1800 meter vast... doordat de kabelbaan door een hevige sneeuwstorm niet meer werkte. Reddingswerkers hebben de wandelaars van de berg in de buurt van Madrid gehaald. Niemand raakte gewond. Filipijnse vissers hebben op de Stille Oceaan aan boord van een zeiljacht een mummie gevonden. Het zou het lichaam zijn van een 59-jarige Duitse solozeiler die al zeven jaar vermist was. Hij is zittend overleden, achter een tafel bij de radio. Zijn lichaam is vermoedelijk gemummificeerd door een combinatie van de zilte zeelucht met de droge wind in het gebied. Het weer vannacht is het helder en droog. Het gaat een paar graden vriezen. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het westen regen. In het oosten van het land kan wat sneeuw vallen. Het wordt tussen 1 en 3 graden.